Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De fortvlucht die dinsdag in Limburg werd opgepakt, was in de jaren 80 veroordeeld voor doodslag. Het grootste deel van zijn straf zat hij uit, maar hij keerde in 1988 niet terug van verlof. Sindsdien was hij voortvluchtig. Na nu bekend is geworden leefde de man, een Ier, jarenlang onder een valse naam in het Limburgse Neer. Hij was er ook lid van de voetbalclub. Twee jaar geleden begon hij een klussenbedrijf dat zijn eigen naam droeg. Dinsdag liep hij bij een verkeerscontrole tegen de lamp. Hij moet nog 75 dagen van zijn straf uitzitten. Eind deze maand komen in Amsterdam 250 smarts te staan, die door iedereen kunnen worden gebruikt. Het is een initiatief van Daimler-Benz, die daarover naar eigen zeggen afspraken heeft gemaakt met de gemeente. De autootjes mogen overal in de stad gratis parkeren. Gebruikers moeten een pasje hebben en betalen per minuut. De elektrische smarts hebben een actieradius van 135 kilometer. Als de accu bijna leeg is, krijgt de gebruiker een vergoeding als hij de auto bij een oplaadpunt neerzet. De politie van Rotterdam heeft de afgelopen avond met enkele schoten een eind gemaakt aan een wilde achtervolging. Agenten wilden in Rotterdam-Zuid een auto aanhouden die zonder licht reed. Maar de automobilist ging er met hoge snelheid vandoor. Toen hij op een fietspad dreigde in te rijden op agenten die hem stonden op te wachten, schoten die op de banden van de auto.